met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt Al Jazeera-journalist Anas al-Sharif te hebben gedood. Zijn omroep bevestigt zijn dood en die van vier andere medewerkers van de nieuwszender. Sharif was een van de belangrijkste journalisten die nog actief was in de Gaza-strook. Hij was regelmatig in kogelwerende kleding op tv te zien, bijvoorbeeld vanuit ziekenhuizen en terwijl hulpgoederen aankwamen. Israël had Sharif er eerder van beschuldigd lid te zijn van Hamas. Ook nu herhaalt het leger die beschuldiging. Al Jazeera spreekt hij opnieuw tegen. Anas al-Sharif was 28 jaar. In het noordwesten van Turkije is zondagavond een aardbeving geweest met een kracht van 6,1. Lokale media melden dat de beving ook in omliggende provincies is gevoeld. Het epicentrum lag zo'n 200 kilometer van Istanbul vandaan. Er is één dode gemeld. Een oudere vrouw overleed kort nadat ze onder een ingestort gebouw vandaan werd gehaald. Er zijn ook enkele naschokken geweest. Bij Tessel is een zwemmer overleden, meldt de politie. Twee anderen konden worden gered. De drie zwemmers zijn zondagavond terechtgekomen in een sterke stroming. Er werden meerdere reddingsboten, ambulances en een traumahelikopter ingezet. Eerder op de dag was er ook al een zoekactie op touw gezet bij Tessel... na de vondst van een lege kano. Daarbij werd niemand gevonden. Over de identiteit van het omgekomen slachtoffer is niets bekendgemaakt. Hoe het met de andere twee gaat is ook niet duidelijk. De Nederlandse e-sporter Manuel Betjouri is voor de tweede keer wereldkampioen geworden met het voetbalspel EAFC, dat vroeger FIFA heette. De gamer van 20 won de finale van een Fransman met 5-3. Daarmee pakte hij ruim 200.000 euro aan prijzengeld. Het is de tweede keer dat hij de titel wereldkampioen mag dragen, want in 2023 won hij het toernooi ook al eens. Het weer, vannacht is het helder en het koelt flink af tot een graad of 10.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 troubles aside Put all your winter sorrows Hang them out to dry Throw it away, you gotta throw it away All the colorful days, my friend Are coming around again That's right Yeah, yeah, uh, yeah, yeah, yeah I got someone waiting for me It's been so long since we met and all the good times on which we do this.